7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Parijs heeft de politie ingegrepen bij een groot illegaal feest... waar honderden jongeren op waren afgekomen, dat melden Franse media. Ze hadden op sociale media oproepen geplaatst onder verwijzing naar Project X... een film uit 2012 over een groot feest dat uit de hand loopt. Rond middernacht trad de politie in Parijs op. Agenten werden bekogeld met vuurwerk en flessen die erop traangas in zetten. Of er mensen gewond zijn geraakt en of er arrestaties zijn verricht is nog niet duidelijk. In Polen wordt vandaag gestemd voor de presidentsverkiezingen. De zittende president Duda is met de nieuwe kandidaat Traskowski in een nek aan -nek race verwikkeld. Volgens de laatste peilingen zou Duda 45% van de stemmen binnenhalen en Trasowski 46%. Wie de nieuwe president van Polen wordt zal waarschijnlijk pas worden beslist op 12 juli tijdens de tweede ronde. De verkiezingen stonden eigenlijk al in mei gepland, maar werden uitgesteld vanwege de coronapandemie. Bijna een week na de ongeregeldheden op het Malieveld in Den Haag... heeft de politie nog een aanhouding verricht. Het gaat om een man van 61. De rellen vorige week zondag volgden na een betoging tegen het coronabeleid. 425 mensen zijn aangehouden. Actiegroep Viruswaanzin had voor vandaag een nieuwe demonstratie op het Malieveld aangekondigd, maar die is door burgemeester Remkes verboden. Daarop heeft de actiegroep aanhangers opgeroepen om niet naar Den Haag te komen. De politie vreest dat niet iedereen zich daaraan zal houden en zegt op alles voorbereid te zijn. De man die vrijdag zes mensen neerstak in een hotel in Glasgow... en daarna werd doodgeschoten door de politie... was een 28-jarige Soedanese asielzoeker. Direct na het incident werd al gezegd dat er waarschijnlijk geen sprake was van een terreurdaad. De man zou psychische problemen hebben gehad. En dan het weer. De ochtend begint bewolkt en af en toe kan er wat regen vallen.